Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat je gewoon weer de trein kunt pakken. Gisteren was er een megastoring aan de gang. Er reed helemaal niks meer door een computerstoring. Het is nu weer opgelost, ziet verslaggever Vincent van Rijn in de stationshal van Utrecht Centraal. Ja, hier weer het eh, vertrouwde beeld. Rijdende treinen en reizigers die in- en uitchecken. Ik zie af en toe ook weer mensen hollen naar de trein. En uh, ja, vooralsnog ziet het er goed uit. Op de borden staat ook dat de dienstregeling weer nagenoeg normaal is. Wil je niet voor niks naar het station fietsen? Check dan voor de zekerheid nog even de NS-app. Je hebt de schokkende beelden afgelopen weekend misschien ook wel voorbij zien komen. Veel mensen zijn ontzettend geschrokken van wat er in de Oekraïnse stad Butsja is gebeurd. In die stad liggen honderden lichamen op straat. Sommige slachtoffers zitten nog op hun fiets of hebben een boodschappentas in de hand. Meerdere landen hebben gereageerd. Premier Rutte wil dat de oorlogsmisdaden worden onderzocht. Daar sluit zijn Duitse collega zich bij aan. President Poetin en zijn ondersteuners werden die Folgen spüren. Und wir werden der Ukraine weiterhin Waffen ter Verfügung stellen, damit ze zich gegen die russische Invasion verteidigen kan. Rusland zegt dat ze niks te maken hebben met wat er in Butsja is gebeurd. Er komt vandaag weer een belangrijk klimaatrapport uit. Het is gemaakt door een hele groep wetenschappers van de Verenigde Naties. Het gaat dit keer vooral over oplossingen. Wat moeten we doen om klimaatverandering tegen te gaan? Het gaat dan bijvoorbeeld over zonne, wind en kernenergie. En ondanks dat je dit weekend het beste kon rondlopen met een muts en een sjaal... trokken sommige mensen hun zwembroek of bikini uit de kast. Op veel plekken werden de buitenzwembaden weer geopend. Deze mensen namen een duik in het Drentse dorpje Exlo. Het is gewoon lekker water. Het is helemaal goed. Het water is goed op temperatuur. En in de buitenlucht met het zonnetje erbij. Wat wil je nog meer? Heerlijk. Het weer nog. In Limburg is het droog. In de rest van het land trekt regen over. De zuidwestenwind is stevig. Het wordt een graad of 9 vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Problem not the finish. Yeah. So make you try to enjoy. Uh-huh. We could dance like Luala. Yeah, myself. I just want to live my life, if I'm judging. I don't like bad, I don't go find your trouble. I don't like kasala. So far my money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh, happy. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my butt, oh, oh. the finish. Make you try to enjoy. but Bye, not the finish. Oh, make you try to enjoy. Sekata kata wuru wuru, not the finish. We could try to enjoy. Problem is not the finish. So we could try to enjoy. Uh-huh. Make you dance like Ruala.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 De treinen rijden weer vrijwel normaal na de grote technische storing van gisteren. Dat zegt een woordvoerder van de NS. Louis van Gaal leidt al geruime tijd aan prostaatkanker. Dat maakte de bondscoach van het Nederlands elftal gisteravond bekend in het RTL-programma Umberto. Volgens Van Gaal gaat het om een agressieve vorm van prostaatkanker... en is hij in totaal al 25 keer bestraald. De politie ontmantelt steeds minder hennepkwekerijen. Ook zijn er minder drugslaps gevonden, blijkt uit cijfers. Dat komt volgens de politie door een tekort aan agenten...